De Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten verworpen. De motie was ingediend door GroenLinks, PvdA en SP. Behalve deze partijen stemde alleen de Partij voor de Dieren ervoor. Zij vinden het onduidelijk wat de precieze gevolgen zijn van de bezuiniging op het persoonsgebonden budget. En volgens hen maakt de staatssecretaris eerdere toezeggingen niet waar. De staatssecretaris meldde de Kamer dat ze vasthoudt aan de bezuinigingen, maar dat er wel een aparte vergoedingsregeling komt voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben. Veldhuizen van Zanten zei dat wie zijn pgb verliest recht op zorg houdt. Als mijn intenties niet begrepen zijn, dan spijt me dat, zei ze. Een meerderheid in de Tweede Kamer staat positief tegenover het pensioenakkoord van eerder deze week. Het was lang onduidelijk of ook de PvdA het akkoord zou steunen, maar na een aantal toezeggingen van minister Kamp zei PvdA-kamerlid voor mij dat haar fractie een positieve houding heeft. De steun van de PvdA was nodig omdat de PVV, GroenLinks en D66 tegen zijn. De partij ging overstag toen Kamp toezeggingen deed over mensen met een laag inkomen die toch met hun 65ste met pensioen willen gaan. Ook beloofde hij een regeling voor mensen in de WW die door verhoging van de AOW-leeftijd in de bijstand dreigen te komen. Denemarken krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. Het linkse rode blok onder leiding van Helle Thorning-Schmidt heeft de parlementsverkiezingen nipt gewonnen. De zittende premier Rasmussen van het centrumrechtse blauwe blok heeft zijn nederlaag toegegeven. In de verkiezingscampagne stonden twee zaken centraal, de verzorgingsstaat en de economische problemen. Thorning-Schmidt hamerde erop dat de Deense verzorgingsstaat gehandhaafd moet blijven en dat er niet bezuinigd moet worden om de economische problemen te bestrijden. Rasmussen wilde het tegenovergestelde. De opkomst in Denemarken was hoog met bijna 90 procent. Het weer, het is vrij helder, het koelt snel af tot 7 graden.